Er is heel weinig werk, er zijn weinig opleidingsplaatsen, heel veel concurrentie, harde wereld. Je moet dus knokken voor je plek en dan ben je best wel afhankelijk van de mensen die daarover beslissen. Dus dat zijn eh, choreografen, bijvoorbeeld eh, docenten op een opleiding, producenten bij grote musicals of tv-programma's. Eh, en sommige van die mensen met macht die maken daar dus helaas misbruik van. De onderzoekers vinden dat er meldpunten moeten komen waar mensen ook echt verstand hebben van hoe het leven als danser in elkaar zit. Een megaboete voor Meta, het bedrijf achter Facebook, Insta en WhatsApp, moet van de Europese Unie 1,2 miljard euro aftikken. Gegevens van Europese gebruikers waren opgeslagen in de VS, terwijl dat niet mag. Meta had al een waarschuwing gekregen en moet nu dus ook een boete betalen. Opsporing verzocht gaat morgen AZ-hooligans herkenbaar op tv laten zien. Het zijn beelden van de wedstrijd tegen West Ham United vorige week. Supporters bestormden toen een tribune waar Engelse fans en familie op zaten. Verdachten die niet op tv willen zich tot morgenmiddag bij de politie melden. Twee hebben dat al gedaan. En Femke uit Eindhoven ontdekte dat een flitsbedrijf bij haar in de buurt kilo's eten in de kliko dumpt. In de containers die naast het magazijn van Flink staan vindt ze elke dag verse groenten, fruit, brood en snoep. Die zitten tegen de houdbaarheidsdatum, maar zijn nog prima te gebruiken. Kijk, hier is echt werkelijk waar niks mis mee. Hmm. Dit zijn vrachten met groenten en fruit, broden die jullie gewoon dagelijks weg dumpen. Ik word je echt intens verdrietig van. Er zijn zoveel mensen die de boodschappen niet kunnen betalen in deze tijd. De manager van het flitsfiliaal zegt open te staan voor een gesprek. Tot die tijd blijft Femke in ieder geval producten redden... die ze vervolgens verdeelt over buurtkastjes door de stad om mensen te helpen. Het weer, een zonnig en broeierig dagje... met temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Alleen langs de kust is het wat frisser. Later vandaag kan er in het binnenland een regen- of onweersbui vallen. Morgen iets koeler, maar wel volop zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de N9 Alkmaar richting Den Helder staat file tussen Bergen en Schorrel 4 kilometer met ruim een kwartier vertraging.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 De straf is voor het overzetten van de gegevens van Europese gebruikers... naar servers in Amerika. Bij Russische luchtaanvallen vannacht in het oosten van Oekraïne... zijn tenminste acht mensen gewond geraakt, zegt de gouverneur van de regio. Rusland zou in de Dnipro onder meer militaire faciliteiten hebben aangevallen. Veel dansers die slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag... durven niet aan de bel te trekken vanwege de harde cultuur in de danswereld. Het moet daarom makkelijker worden om meldpunten en vertrouwenspersonen te vinden... stellen onderzoekers. Het weer eerst zonnig, later kans op een bui bij 20 tot 25 graden.